Freddy van met het NOS-journaal. De Deense premier Rasmussen acht het steeds waarschijnlijker dat er grenscontroles worden ingevoerd langs de grensovergangen met Duitsland. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat hij niet opnieuw vluchtelingen en migranten op de Deense snelwegen wil zien. Rasmussen reageert op het besluit van Zweden om aanstaande maandag iedereen te gaan controleren die vanuit Denemarken naar Zweden wil oversteken. Als die maatregel ertoe leidt dat vluchtelingen in Denemarken blijven steken... ziet Rasmussen zich genoodzaakt om iedereen te gaan controleren... die vanuit Duitsland naar Denemarken wil. In het buitenland is met ongeloof gereageerd op de Deense plannen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in Nederland vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is een stevige nationale aanpak nodig. Dat zei hij op de nieuwejaarsreceptie van de gemeente. De opvang van 500 vluchtelingen kan een dorp van 1000 inwoners helemaal veranderen of ontwrichten. Daarom moeten vluchtelingen zoveel mogelijk worden verspreid, zei Van der Laan. Niet alleen over alle Europese landen, maar ook over alle Nederlandse gemeenten. Dat kleinschalige opvang meer kost, moet volgens Van der Laan maar voor lief worden genomen. Geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de hele omgeving, zei hij. Bij een gevangenisopstand in Guatemala tijdens Oud en Nieuw zijn zeker acht doden gevallen en 24 gewonden. Volgens het verantwoordelijke ministerie zijn in ieder geval twee mensen onthoofd en twee mensen levend verbrand. De reden van de opstand is niet duidelijk, maar gaat uit van een uit de hand gelopen ruzie. De gevangenis in Puerto Barrios is zwaar overbevolkt, schrijven midden-Amerikaanse media. Het gebouw is bedoeld voor 175 gevangenen, maar er zitten er bijna duizend. Eind november vielen in deze gevangenis ook 16 doden. Het weer. Het gaat vannacht regenen in het zuiden. De temperatuur daalt tot een graad of drie. De regen trekt morgen naar het noordoosten en daar is s'avonds ook kans op natte sneeuw.